Hij trekt die conclusie na een gesprek met staatssecretaris Huizinga van Verkeer. De wet zal op zijn vroegst begin volgend jaar aangenomen kunnen worden. Cohen wil dat alle betrokken partijen zich met kracht achter de plannen scharen. In het wetsvoorstel van Huizinga krijgen gemeenten weer meer te zeggen over de taxis in hun stad. Cohen is daar een groot voorstander van. In een ingelast raadsdebat in Amsterdam zei hij de afgelopen avond... dat de landelijke inspectie de afgelopen jaren te weinig heeft opgetreden... tegen chauffeurs die zich misdragen. Het spoeddebat werd gehouden naar aanleiding van de dood van een taxiklant... afgelopen weekend op het Leidseplein. Hij overleed na een klap van een taxichauffeur. Het Amerikaanse leger heeft flinke schade aangericht in de historische stad Babylon in Irak. Dat zegt de VN-organisatie UNESCO. Babylon is een van de grote archeologische vindplaatsen ter wereld. De VS gebruikte Babylon als militaire basis. Met zwaar materieel werd door de stad gereden. Heuvels werden afgegraven en er werden loopgraven aangelegd. Na het sluiten van de basis is het niet beter geworden, zegt UNESCO. Plunderaars hebben vrij spel. Verschillende Iraakse organisaties maken ruzie over het beheer van de 4000 jaar oude stad. UNESCO wil Babylon op de werelderfgoedlijst zetten om verdere schade te beperken. Pleegouders krijgen voortaan meer geld van de overheid. Nu ontvangen ze gemiddeld zo'n 6000 euro per jaar. Minister Rauwvoet wil dat verhogen met zo'n 1000 euro. Hij vindt dat er meer pleegouders moeten komen... en daarom moet het aantrekkelijker worden om een kind in huis te nemen. Als de kinderen in een pleeggezin worden opgenomen... krijgen de biologische ouders voortaan geen kinderbijslag meer.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 Hold up, I wanna go up, then wanna throw up my click, pull up, and every bad chick know us. That's the boy got us all really high. Master Shorty on my ass roll nine. High rolling baby like I'm choking on pie.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 Think of war, know the fifth war. Houston when I jump ship, fall aboard. One of Miami women, they parlay door. Cali is jumping, hit the switch on the six four. When I say jump, you say how. zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij.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 And if you look, you will discover, yeah. now it's a real motherfucker, yeah. 106.9 ZFM ZFM with Pope's permission. I left